Nah, nah, nah, not in the back of my car. Ah, ah. If you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, can't get my rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on?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 De VVD herkent veel in de bezuinigingsplannen van de ambtelijke werkgroepen. Volgens Kamerlid Wekers zijn er veel voorstellen bij die de VVD al eerder heeft gedaan. GroenLinks-leider Halsema zegt dat veel ideeën leiden tot onaanvaardbare maatschappelijke tegenstelling. Maar de plannen voor bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek vindt ze wel goed. Ook de PvdA is gecharmeerd van het voorstel om de aftrek voor dure huizen te beperken. Het CDA denkt dat de hypotheekrenteaftrek ongemoeid kan blijven als er wordt gesneden in de overheidsbureaucratie. De SP heeft scherpe kritiek op de rapporten. Volgens fractievoorzitter Roemer worden vooral werklozen, mensen met een laag inkomen en zieken getroffen. Ook de PVV heeft kritiek. Partijleider Wilders wil niet ingrijpen in de hypotheekrenteaftrek, het eigen risico in de zorg en de AOW. D66-leider Pechtold heeft weinig nieuws gevonden in de rapporten. Volgens hem is het wel een voordeel dat nu zwart op wit staat dat de woningmarkt niet zo kan blijven. In het centrum van Amsterdam dreigen de vuilnismannen een week in staking te gaan, te beginnen op Koninginnedag. De vakbonden Abfacabo, FNV en CNV zeggen dat bij een harde opstelling van de werkgevers stevige actie past. De gemeente weigeren volgens de vakbonden om cao-afspraken te maken over koopkrachtbehoud en werkzekerheid. Jaarlijks vieren al honderdduizenden mensen Koninginnedag in Amsterdam. Vorig jaar haalden honderden medewerkers van de reinigingsdienst op Koninginnedag en de dag erna 332 ton afval op. De AEX is voor het eerst in anderhalf jaar boven de 350 punten gesloten. De Amsterdamse beurs sloot op 351,44, een stand die in september 2008 voor het laatst was gehaald. Ook de andere Europese beurzen deden het goed en het kwam onder meer door positief nieuws uit de VS. Het weer vanavond en vannacht vrijwel overal droog, minima tussen 4 graden.